Volgens de fotoacademie heeft 97% van de afgestudeerden na twee jaar voldoende werk. De regeling van terugbetaling is bedoeld voor de enkeling die het niet redt. De opleiding aan de academie kost 15 tot 28.000 euro. Voorzitter Jansen van de bestuursvereniging van het CDA heeft grote bezwaren tegen de afspraak met de PVV over het accepteren van de onderlinge meningsverschillen. Jansen is ook commissaris van de Koningin in Overijssel. Hij heeft zijn bezwaren gisteravond naar voren gebracht bij het partijbestuur. Jansen vindt dat het CDA alleen met de PVV in zee moet gaan als er harde afspraken komen over de rechtsstaat, de grondrechten en de vrijheid van onderwijs en godsdienst. Bij een brand in Delfgauw in Zuid-Holland zijn een man en zijn dochtertje van drie omgekomen. De moeder bleef ongedeerd. De brand brak om half vier uit in een flatwoning en was een half uur later onder controle. Acht aangrenzende woningen werden ontruimd, maar de bewoners konden snel weer naar huis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het geld voor noodhulp aan Pakistan komt maar langzaam binnen. Voor de hulp op korte termijn is 360 miljoen euro nodig, maar volgens de VN is nog niet de helft daarvan ontvangen. Toch ziet de VN een verbetering omdat de omvang van de ramp ook voor donoren steeds duidelijker wordt. De geldstroom komt langzaam op gang omdat er angst is voor corruptie en de invloed van de Taliban in Pakistan. De Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken heeft nog eens benadrukt dat het geld goed terechtkomt. Het weer bewolkt en buien, pas later in de middag vanuit het westen droog en op.